Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Vanwege de sneeuw en gladheid geldt tot middernacht code rood voor vrijwel heel het land. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg blijft code oranje van kracht. In de meeste provincies blijft het tot ver in de avond sneeuwen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke omstandigheden op de weg... en adviseert om niet te gaan rijden. De NS heeft een aangepaste dienstregeling en raadt reizigers aan om zo vroeg mogelijk te vertrekken. Ook luchthavens hebben overlast. Schiphol heeft ongeveer een derde van alle vluchten van vandaag geannuleerd. En Eindhoven Airport was enige tijd gesloten. In New York heeft een man tijdens de ochtendspits een mislukte zelfmoordaanslag gepleegd. In een metrostation onder 42nd Street op Manhattan probeerde hij een bom op zijn lichaam te laten afgaan. Door de kleine explosie raakte hij gewond, net als drie anderen. De verdachte is opgepakt. Hij zou een man van 27 uit Brooklyn zijn. Het station werd na de mislukte aanslag ontruimd en drie metrolijnen zijn stilgelegd, waaronder de drukke verbinding met Times Square. Tijdens de spits zijn in dit deel van New York miljoenen mensen onderweg. Het Openbaar Ministerie ziet af van vervolging van een Nederlandse Afghaan... die werd verdacht van het plegen van oorlogsmisdrijven. De man, Sadek A., werd in oktober twee jaar geleden in Rotterdam opgepakt... Het Openbaar Ministerie zei toen dat de man in 1979 oorlogsmisdaden had gepleegd als commandant van een elite-eenheid van het Afghaanse leger. Nu zegt het OM dat er rekening moet worden gehouden met een persoonsverwisseling. Onder meer omdat getuigen allemaal andere omschrijvingen gaven van dezelfde dader. Het weer, de sneeuw breidt zich de komende uren uit naar het noorden van het land. Er kan 5 tot 15 centimeter sneeuw vallen. Vooral later vanmiddag en vanavond is zware sneeuwval mogelijk... in een brede strook van Zeeland via Utrecht naar Overijssel. In de loop van de avond en nacht trekken de buien het land uit. Morgen gaat het dooien, dan is er nog wel een winterse bui mogelijk. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ten zuiden van de lijn Alkmaar-Enschede heeft het verkeer nu veel last van de sneeuwval. Met uitzondering van Limburg. Vooral in Noord-Brabant zijn de problemen groot. De sneeuw trekt langzaam noordwaarts. De grootste problemen op de weg zijn er nu op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. De A58, de A67 en de A73 bij Venlo.